Jobboot met het NOS-journaal. Premier Rutte heeft van ONCW. Die had in de krant scherpe kritiek geleverd op het sociaal akkoord tussen kabinet, werkgevers en werknemers. Rutte was bezorgd en wilde van de boer horen of hij nog achter het akkoord staat. In het telefoongesprek kon hij de premier geruststellen. Het sociaal akkoord staat voor VNO-NCW nog altijd als een huis, inclusief de afspraken over de WW. Maandag begint Hans de Boer aan zijn nieuwe baan. Hij volgt Bernard Wientjes op als voorman van de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Minister Hennis Plasgaard van Defensie heeft 65 militairen de herinneringsmedaille voor vredesoperaties uitgereikt. Ze deed dat in Den Haag in het kader van de 10e Nationale Veteranendag. Bij de openingsceremonie zei premier Rutte dat helden moeten worden gekoesterd. Koning Willem-Alexander heeft vanmiddag in Den Haag het défilé afgenomen. Het Iraakse leger heeft de stad Tikrit heroverd. De ISIS-strijders zijn daar verjaagd. Dat zegt de Iraakse staatstelevisie. Het bericht is niet uit onafhankelijke bron bevestigd. Tikrit ligt zo'n 200 kilometer ten noordwesten van Bagdad... en is de geboortestad van oud-dictator Saddam Hussein. ISIS kreeg de afgelopen twee maanden grote delen van Noord-Irak in handen. De aanval van het Iraakse leger op Tikrit was de eerste grootschalige poging... om de opmars van de Soenitische terreurorganisatie tot staan te brengen. Bij de TT in Assen is de race in de MotoGP gewonnen door de Spanjaard Marc Marquez. Het was de achtste race van 2014 en de achtste overwinning van Marquez. Het weer, van tijd tot tijd zon, maar ook een paar flinke buien. In het oosten en zuidoosten kan daarbij onweren. Het is vandaag 18 tot 21 graden. Morgen verandert er niet veel. Vooral in het binnenland buien met kans op onweer. Aan de kust overwegend droog met geregeld zon. Het wordt niet warmer dan 18 of 19 graden. Bij een matige wind uit west tot noordwest. Dit was het dan ook. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen de knopen Badhoevedorp en de Hoek 3 kilometer. Op de A13 Den Haag-Rotterdam voor het knooppunt Kleinpolderplein 5 kilometer.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 I could never see us ending like this. seeing your face no more, my pillow. It's a scene that's never happened to me. But after this episode, I see. You can never tell the next day life could be love ook op internet.